come or always stay. No matter what, good or bad, thick and thin, right or wrong, all day every day. Hey, now if you're down on love or don't believe this ain't for you, no, this ain't. geluid van Zandvoort.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 Reizigers op Schiphol moeten ook morgen nog rekening houden met vertragingen door het winterse weer. Vandaag gaan al zo'n 200 vluchten niet door en meer dan 100 vluchten hebben vertraging. Oekraïne heeft een nieuwe presidentiële stafchef. Het is Kirolo Budanov, die tot nog toe het hoofd van de militaire inlichtingendienst was. Hij volgt Andrei Yannick op. Dat was de vertrouweling van president Zelensky... die in november opstapte vanwege een omkoopschandaal. Het weer vanuit het noordwesten bui, hier en daar wat sneeuw. Tussendoor schijnt de zon. Bij een koude westenwind is het 4 tot 6 graden.